witte zijde doen me denken aan voorheen. Rode rozen op witte zijde. gebeden. Maar jij bleef mij toch altijd trouw. Zie ik rozen op witte zijde, denk ik altijd weer aan jou. Ik weet nog onze trouw was op een dag in mei. Er een rode rozen toen op je kleed van zij. Rode rozen op witte zijde. doen me witte zijde doen me denken aan jou alleen. Onze trouwdag is lang geleden, maar jij bleef mij toch altijd trouw. Zie En zie ik nu de bruidjes met stralend blijde lach Dan moet ik steeds weer denken is lang geleden, maar jij bleef mij toch altijd trouw. Zie ik rozen op witte zijde, denk ik altijd